met het NOS Journaal. President Trump heeft China opnieuw gedreigd met forse importheffingen op producten uit het land. De Amerikaanse president zegt dat vanaf november er een heffing van 100% gaat gelden. Ook wordt de export naar China beperkt van wat hij kritieke software noemt. Trump is boos over maatregelen die China eerder deze week aankondigde. Zij gaan minder zeldzame metalen exporteren. Die zijn belangrijk voor bijvoorbeeld batterijen... Trump en president Xi van China zouden elkaar ook binnenkort ontmoeten. Maar Trump heeft gezegd daar geen zin meer in te hebben. Demissionair premier Schoof noemt het buitengewoon ernstig dat PVV-leider Wilders zich genoodzaakt voelt om zijn verkiezingscampagne stop te zetten. Volgens Wilders heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hem verteld... dat hij op een lijst van drie Belgische terreurverdachten stond die deze week zijn opgepakt. Hij heeft daarom voorlopig zijn verkiezingscampagne stopgezet. De VN zegt dat er 60.000 ton aan voedsel voor de inwoners van Gaza klaarstaat bij de grenzen. Ook is er nog eens 100.000 ton onderweg in de regio. Daarmee zou de VN de komende drie maanden de Gazastrook kunnen bevoorraden. Alleen al in de eerste maand kunnen ongeveer 1,6 miljoen mensen brood, meel en een voedselpakket krijgen. Het moet dan wel veilig kunnen gebeuren, zegt de VN. Ze dringen er bij de Israëlische regering op aan dat de hulp ook nu snel Gaza in moet. In Zoetermeer hebben agenten een agressieve hond doodgeschoten. Het dier had vannacht zijn baasjes aangevallen. De man en vrouw raakten daarbij gewond en moesten naar het ziekenhuis. De hond is in de tuin van het huis in Zoetermeer door agenten doodgeschoten. Daarbij werden meerdere schoten gelost. Vanwege het incident was een deel van de straat in Zoetermeer afgezet. Het weer. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog bij 10 tot 13 graden. Vandaag blijft het bewolkt en valt er ook af en toe wat motregen...